en Bluswater zijn op de rijbaan beland. Omdat het asfalt moet worden schoongemaakt, wachting tot 1 uur vanmiddag dicht. En Noord- en Zuid-Korea gaan voor het eerst in ruim twee jaar weer met elkaar in gesprek. Aanleiding zijn de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, waar het Noorden mogelijk aan wil meedoen. Vertegenwoordigers zullen niet alleen over sport praten... maar zullen het ook hebben over het verbeteren van de relatie. Het weer dan nog, veel bewolking, een enkele bui, straks af en toe zon bij 7 tot 10 graden. In het weekend daalt de temperatuur.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 Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met de eh, prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent. Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, daar zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. Graaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Uh, eh, er zat flink er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. faces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems I just go to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Eh, klarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eh, eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie-in-eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aard. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stit. Sonny Stitt, Blues, eh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams. cd 2015, Quiet Whiskey. first one to pull you down.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 En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove, maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my. nature which gives us a right to things, the body and the life, are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me That slow journey, reenacted over and over with copious reverie, so soft a skin, your blind tooled flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn. Gerald Clayton. En ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jacob, Jaco Pastorius met het prachtige nummer... Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Thank you. Jacob Astorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. listen to me Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtige cd. heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. is van de cd An en zo denk cd 2016 Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist. heel bekend. En die hebben een cd gemaakt. Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz noir muziek. Komt-ie. in many ways abused by ourselves. it's fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. Twin Danger, In Many Ways. Twin Danger eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ja, du Noor, Beautiful Day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine, come on, let's roll. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een rangeerterrein in Venlo is een locomotief op een goederenwagon gebotst. De wagon is ontspoord. De machinist raakte licht gewond. Door het ongeluk ligt het treinverkeer bij Venlo stil. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan het spoor is... en wanneer er weer treinen kunnen rijden. Bij het ongeluk in Venlo zijn volgens ProRail geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De IS-aanslag op een kerk in het noordwesten van Frankrijk in 2016 had mogelijk kunnen worden voorkomen. Dat schrijft de Franse onderzoekssite Mediapar. Bij de aanslag vermoorden twee toeristen, een terroristen, een priester en raakte iemand zwaar gewond. Een week ervoor had een agent gehoord over de plannen van de aanslag, maar toen hij het doorgaf was er niemand op het bureau die er iets mee mocht doen. Volgens de site zijn achteraf documenten vervalst om de blunder te verdoezelen. De Franse inlichtingendiensten willen niet reageren op de berichten. Het voorstel van de ChristenUnie om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2020 is een goede eerste stap, vindt de actiegroep Hoog Overijssel. De ChristenUnie vindt dat er te veel onduidelijkheid is en wil eerst goed onderzoek naar geluidsoverlast en de gevolgen voor het milieu. Eerder bleek dat er in onderzoeken fouten waren gemaakt.